Geen van de 42 kinderen en negen leiders had klachten. Maar omdat het een kwetsbare groep is, moesten ze toch naar het ziekenhuis. De hoge concentratie koolmonoxide kwam aan het licht nadat twee bouwvakkers en een bewoner boven het kinderdagverblijf onwel waren geworden. De koolmonoxide was verspreid door een apparaat dat bij een verbouwing op de begane grond werd gebruikt. Een groep van twaalf verdachten is aangehouden voor grootschalige autodiefstal. De elf mannen en een vrouw waren volgens de politie lid van een internationale criminele organisatie. De bende die werd aangehouden in Amsterdam en Antwerpen zou auto's hebben gestolen, omgekat en daarna hebben verhandeld. Bij huiszoekingen heeft de politie onder meer een groot aantal auto's en kentekenbewijzen in beslag genomen. De verdachten, allemaal Nederlanders, werden al in juni en juli aangehouden. Ze moeten vanmiddag voor de rechter verschijnen. Het aantal mensen dat uit huis is gezet vanwege een huurachterstand is vorig jaar gedaald met 14% ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat heeft branchevereniging Edes bekendgemaakt. Woningcorporaties zeggen dat ze sneller ingrijpen om een grote betalingsachterstand te voorkomen. Met de zogeheten achter de voordeur aanpak krijgen huurders zo snel mogelijk hulp op het gebied van werk, inkomen en onderwijs. De partner van de vrouw in Geleen, die wordt verdacht van babymoorden, is door de politie aangehouden. De 51-jarige man wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord of kinderdoodslag en het in bezit hebben van kinderporno. Eind augustus werd de vrouw opgepakt na een melding van bureau jeugdzorg. Daarna vond de politie in haar tuin de lijkjes van drie pasgeboren baby's. Het weer nog, vooral in de kustprovincies enkele buien. In de loop van de dag breiden de buien zich uit over het hele land.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 I'm gone at last, to come on. Oh. the river, down the highway, through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. my traveling companion is nine years old. He's the child. tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own bed. As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, Losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown. Everybody sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland.